uur. Goedemiddag, ik ben Casper Meijer en dit is het nieuws van NOS op 3. Minister Grapperhaus heeft binnenkort geen strafblad meer. Het kabinet maakt morgen bekend dat het overtreden van de coronaregels niet meer leidt tot een strafblad. Dat geldt ook voor al de mensen die zo'n boete al hebben gekregen, zegt verslaggever Ewout Kiviet. Er zijn duizenden van die boetes uitgedeeld, 15.000 al in juni. Eh, voor bijvoorbeeld het overtreden van de anderhalve meter. Nou, deze boete is 390 euro, dus zou je een strafblad eh, krijgen. Ehm, en dat kan bijvoorbeeld gevolgen hebben als je eh, solliciteert ergens, dat je je geen uh, verklaring omtrent gedrag kan krijgen. Nou, die, eh, die regel wordt geschrapt. Vorige week werd bekend dat ook minister Grapperhaus zo'n aantekening kreeg, zoals een strafblad officieel heet. Het aantal coronabesmettingen in ons land blijft stijgen. De afgelopen dag zijn er ruim 2500 positieve tests bijgekomen. En ook het aantal doden steeg. 16 kwamen erbij. Dat is hoog vergeleken bij de afgelopen maanden, zegt verslaggever Ben Mendertsma. Dat is eigenlijk ook wel te verwachten. Het aantal ziekenhuisopnames komt vaak na de besmettingen. En mensen die overlijden, dat komt weer daarna. Dus die stijging die we een tijdje geleden zagen ingezet worden bij de besmettingen. Die, ja, die zie je dan nu ook terugkeren bij de doden. Ons land heeft zich kandidaat gesteld om de finales van de Nations League te organiseren. Het gaat om vier wedstrijden in oktober volgend jaar... die dan verdeeld worden over de Johan Cruijff Arena in Amsterdam en de Kuip in Rotterdam. Polen en Italië hebben zich ook kandidaat gesteld. En in de Amerikaanse staat Massachusetts is een man overleden omdat hij te veel drop had, zeggen dokters. De man at anderhalve zak zwarte drop per dag. Had hij nooit last van, tot hij in een restaurant ineens een hartaanval kreeg. Artsen zeggen in een medisch tijdschrift dat eh, zoet de boosdoener is. Als je daar te veel van binnenkrijgt, kan dat voor allerlei problemen in je lichaam zorgen. Het weer nog, de bewolking neemt toe. Er kan ook wat regen uitvallen. Morgen vooral in het westen en zuiden regen. Het gaat ook harder waaien. Op andere plekken is het droger en breekt soms de zon door. Het wordt niet warmer dan een graad of 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat een flinke file op de A6 van Muiden naar Lelystad... tussen knooppunt Almere en Lelystad. De vertraging is daar een half uur. Er is een ongeluk gebeurd, maar het goede nieuws is dat alle rijstroken daar weer vrij zijn.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 Tell Mike Jordan, send me my retros. Used to be bite, but now I'm just hetero. Ain't talking medicine, but I made a morphine. Ever since I put the cookie on quarantine, he know this thing A1 like a felony.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 Never knock it and titties. People with the least always doing the most. I count money while he sucking my toes. Real nasty with them balls, all net, yeah, I'm gross. Why you talking about who body fake? With willing fillers in your face, you just full of hate.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 wordt de aantekening geschrapt kabinet wil de boetes ook verlagen, maar het is onduidelijk of dat ook met terugwerkende kracht is. Bijna alle GGD's hebben het bron- en contactonderzoek beperkt. Ze bellen alleen nog maar de contacten die worden gezien als een risicogeval. Carnaval kan beter in de zomer worden gevierd, zegt hoogleraar sociale geneeskunde Christian Hoebe, die ook lid is van het OMT. De kans op verspreiding van het coronavirus en andere infectieziekten is dan een stuk kleiner, zegt hij. Het weer, in het westen buien, die breiden zich uit naar het binnenland.